Dorald Megens met het NOS-journaal. Ongeveer 1 op de 5 Syrische asielden. Dat zegt een topambtenaar in de Volkskrant. Het gaat om asielzoekers die in Turkije in een vluchtelingenkamp zitten... en die voorgedragen worden om naar Nederland door te reizen. Een reden voor afwijzing is bijvoorbeeld de weigering om man en vrouw als gelijkwaardig te zien. Universiteiten moeten hun tarieven voor buitenlandse studenten... en mensen die een tweede studie volgen beter uitleggen, vindt het interstedelijk studentenoverleg. Die tarieven zijn veel hoger dan het gewone collegegeld en verschillen bovendien behoorlijk per universiteit. Zo kost een studie geesteswetenschappen in Tilburg ruim 5000 euro en in Leiden bijna het dubbele. De universiteiten zeggen dat het lastig is om te bepalen hoeveel een studie precies kost. President Trump zegt dat de e-mails van Hillary Clinton zijn gehackt door China. Op Twitter schrijft hij dat het grotendeels gaat om vertrouwelijke informatie. Mogelijk baseert hij zich op informatie van een rechtspopulistisch weblog. Het was al bekend dat in 2016 e-mails van de Democratische Partij en Clintons campagneteam waren gehackt. Die werden doorgespeeld aan Wikileaks. Vorig jaar zei Trump ook al dat China e-mails had gehackt. Vissers hebben voor de zuidkust van Mexico zo'n 300 dode zeeschildpadden aangetroffen. Die waren verstrikt geraakt in visnetten en zijn vermoedelijk gestikt. De afgelopen weken werden al meer dan 100 dode zeeschildpadden in het gebied gevonden. De Mexicaanse overheid onderzoekt de zaak. Ajax heeft zich gisteravond geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. In Kiev speelden de Amsterdammers met 0-0 gelijk tegen Dynamo Kiev uit Oekraïne. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in een 3-1 overwinning voor Ajax. Het weer in het zuidwesten en westen bewolkt en regenachtig. Dan wordt het 20 graden. In het noordoosten en oosten eerst nog opklaringen en 24 graden. Vanmiddag in het hele land kans op regen. En ook morgen blijft het wisselvallig bij maximaal 20 graden.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. siempre cantaré. Cuando se a dolores, cuando se quema amores, cuando se la su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se quema amores, cuando se la su vela, cuando se a dolores.